Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Blok van Wonen houdt vast aan zijn plan voor een verhuurdersheffing voor de corporaties, ondanks alle kritiek. De corporaties zijn woedend over de heffing, die de overheid 2 miljard euro moet opleveren. Ze vrezen voor hun financiële positie en hebben daarom bouwprojecten stopgezet of gedreigd om dat te doen. Blok noemt dat sterk overdreven. Hij belooft dat hij zal kijken naar de onderzoeken die zijn gedaan... naar de gevolgen van het invoeren van de verhuurdersheffing... maar hij zegt dat er hoe dan ook 2 miljard bezuinigd gaat worden. Ongeveer de helft van de 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam wil morgen vertrekken. Ze willen de ontruiming niet afwachten. In elk geval alle Somaliërs gaan in op het aanbod van burgemeester Van der Laan om een maand gebruik te maken van de dakloze opvang. De andere asielzoekers blijven waarschijnlijk tot het kamp vrijdag wordt ontruimd. Vanochtend gaf de rechter toestemming voor de ontruiming. Het UMC in Leiden heeft bij een patiënte die is genezen van kanker weefsel van een eierstok teruggeplaatst. Het weefsel was jarenlang diep gevroren bewaard. De operatie, die niet eerder in Nederland is uitgevoerd, moet ertoe leiden dat ze weer vruchtbaar wordt. De vrouw liet een eierstok verwijderen toen duidelijk werd dat ze onvruchtbaar zou worden door de behandeling tegen kanker. De Rijksoverheid moet een inwoner van het Gelderse Hattem 14.000 euro schadevergoeding betalen... omdat zijn uitzicht is bedorven door de aanleg van de Hanselijn. De zaak loopt al jaren, maar nu heeft het hoogste rechtscollege, de Raad van State, uitspraak gedaan. Volgens de Raad is het uitzicht verpest en het landelijke karakter van de omgeving aangetast. De Hanselijn wordt volgende week donderdag officieel in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht, vooral in de kustgebieden. Enkele buien en het koelt af tot een paar graden boven nul. Morgen af en toe zon, aan zee blijft de kans op een bui het grootst... en het wordt dan 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9, Alkmaar-Diemen, verknopend Holendrecht 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht na een ongeluk. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp 6 kilometer...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 Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Let op, hier komt een hele flauwe mop. Lore 1 plus 1 is Lore 2. Het ritme van down and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you. Still, I'm hopelessly. me. It was us against them all. bij Best thing I never had. En daarvoor Loring, my heart is refusing me. The best thing I never had kan je op twee manieren interpreteren. Het beste wat ik nooit heb gehad of het beste wat ik nooit heb gehad. Dus eigenlijk iets wat ik niet heb gehad, maar wat goed is. Want het is het beste wat ik nog nooit heb gehad. Het kan ook zijn dat iets heel erg tof was, heel erg best. Maar dat ik het nooit gehad heb. Nou, dat laatste, daar kan ik wel een voorbeeld van noemen. Ik bedoel, ehm, ik ben de enige DJ volgens mij op deze wereld die geen imitaties kan. Ja, dat moet ik dan toch gaan leren, weet je. Dus ik heb de afgelopen week geoefend op een Calimero-imitatie. Daar zit hij mee. ik durf hem nou niet meer. <laughs> Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk, oh Je kan me vertellen wat je van deze imitatie vond. Dat kan via hashtag ZFM We hebben drie opties voor je. Optie A blijf dooroefenen. Optie B, blijf dooroefenen. Of optie C, blijf, <laughs> je raakt het al, blijf dooroefenen. Maar hey, ik kan wel een hele goede imitatie doen van Fun. Hoor mij maar eens Carry On zingen nu. Well, I woke up to the sound of silence the cars. We're cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, We are not, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. sound of your feet upon the ground. Carry on, carry on, carry on. So I met up with some friends at the edge of the night at a bar. van fun. You're de Carry On. We doen al eigenlijk sinds het begin van dit programma elke week een mashup. En mocht je je nou afvragen, wat is in godsnaam een mashup? Een mashup krijg je op het moment dat je twee platen samenvoegt. We hebben al een heleboel leuke creatieve ideeën voorbij zien komen. Zo hadden we onder andere Psy, die het opnam tegen Al City en Cardi Ray Jepsen. Good Time, Gangnam Style. En eh, Madonna tegen Rihanna. Britney Spears tegen Rihanna bedoel ik. Excuseer. Um, toen de, ja, eigenlijk de vrouw van de jaren 2000. En eh, op het moment eh, later uh, Dus allemaal leuke mashup. Mag je trouwens nog een suggestie hebben? Laat hem weten via hashtag CFM Zandvoort. Of een mail collage.hotmail.com als je een leuke mashup hebt. Misschien heb je hem zelf al gemaakt. Dan gaan we hem gewoon draaien. Maar deze week is hij van DJ Mortier. Calling Somebody.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 Take it off now, girl, take it off now, girl. Cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? plaat, hè? Labyrinth en Emily Sandé. Beneath Your Beautiful, hier bij ZFM Beachmasters. En daarvoor DJ Mortier, wat een gave mashup, hè? Calling somebody that I used to know. Ik heb er even Twitter afgeschuimd, eh, ja, elke week. Het is een beetje een soort gewoonte geworden. Om mij elke week gewoon heel simpel een mop van Twitter af eh, te halen. En ja, hij is weer leuk deze week. Luister goed. <clears throat> Ik heb een raadsel voor je. Het is lang en stijf. Het ruikt naar pis. Het begint met een L en het eindigt op een L. Dus het is lang en stijf, het ruikt naar pis... en het begint met een L en eindigt op een L. Wat zou dat toch zijn? Ik krijg het antwoord zo meteen naar Gavin DeGraw, Not Over You. anymore. I stare at a picture of you and listen to the radio. Hope, hope there's a conversation. We both admit we had it good, but until then, it's alienation. I know that much is understood, and I realize if you ask. Underground. Not over you. Ah, nog een klein tikje hoger. Not over you. Hmm. Allemaal weer matig hoor. Kevin Grown, Not Over You hier bij ZFM. Ben je er al uit? <laughs> het is lang en stijf. Het ruikt naar pis. Het begint met een L. En het eindigt met een L. Lantaarnpaal, gadverdamme, waar dacht jij aan man? Jongen, jongen, jonge dirty minder. Dan het weer. Vanavond en vannacht eh, vooral de kustregio's af en toe een bui. Uh, landinwaarts op diverse plaatsen vorst aan de grond. Daar eh, strijkt Beatrix neer. Morgen een afwisseling van bewolking en zon met vooral in de kustgebieden soms een bui. De maxima liggen tussen de 5 en de 8 graden. tongue tied in ecstasy. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it. You notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If this before. Come on, get me, get me on the floor. DJ, what you, what you waiting for? Oh. you ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 uh, Where Everything happening today You don't know whether you're coming or going But you think that you're on your way Life lined up on the mirror, don't blow Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. I see you're not satisfied. And I don't see nobody else. I see myself. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. truth in your lies. I see nobody by your side. But I'm with you when you're all alone. And you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at them. talking to each other again. Looking at me now, I can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man and the. MJ taught me that. Here we are again, through my rise and fall. Uh. You've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? Yo. Looks like I did take one the Mars this time. MJ told me that. Michael, Michael Jackson. Volgens mij was dat gewoon eh, de stiefmoeder hoor. Ik weet niet heel erg veel. So Bruno Mars. The Wayne... En Bruno Mars. Meer woorden dus. En eh, daarvoor Britney Spears. Until the World Ends. Ja. Leuk hoor. Dance for Life gaat eh, op een manier eh, tegen HIV en AIDS. En ehm, daar hadden ze natuurlijk, elk jaar hebben ze daar een single voor. En eh, de grootste was natuurlijk die samen met Chesto. Wat een rammer van formaat was dat. Dance for Life, die tracks heten altijd zo. En dit jaar is er weer gekozen voor Nederlandstalig product. Zij eh, was de eerste YouTube-doorbraak. En eh, kreeg een platendeal bij Justin Timberlake. En hij zat al op zijn dertiende met een VWO-diploma op zak. En dat niet alleen. Hij tekende bij het label van Armin van Buren. En samen hebben ze de songtrack, de titeltrack van Dance for Life van dit jaar. Wat is die goed? Erik Aboris en Esme Denters Dance for Life. Everybody stand up. We can light up the world side by side. Enough is enough. Katja. De songtrack voor Dance for Life voor dit jaar. Dance for Life, nou Dent van de Erika Boris en Esme Denters. En die Erika Boris die is inmiddels 15. En eh, wat het probleem is met 15, je mag eh, maar een bepaald aantal gigs doen. Dat heeft met de kinderwet te maken. Desondanks eh, was hij gewoon bij de opnames van Ruben versus Sophie. Daar ben ik vorige week naartoe geweest. Van BNN. En dat wordt 16 december, als ik het uit mijn hoofd goed heb uitgezonden. En dan ondersteunt hij iemand. Waanzinnig tof. Moet je even checken. 16 december op televisie te zien. Ruben versus Sophie. Zo, Nieuwe ronde, nieuwe kansen, want eh, op het feit na nou, dat het veto hetzelfde blijft... dus dat eh, blijft op Anton Austero van Anton featuring DJ Otzi... Eh, mag je verder alles aanvragen voor eh, de ZFM Beachmasters Request voor zometeen. Welke plaat vind je wel even lachen? Welke heb je zin om op de radio te horen? Laat het aan mij weten. Hashtag ZFM Zandvoort, of bel met 023 573 0393. En wat nou als je geen huistelefoon in, in huis hebt of geen mobiele telefoon en je wilt toch wel bellen?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 Deze meneer Passenger. Op CFM. Only know you've been high when you're feeling low. Hoor die zang solo. Only hate the road when you're missing home. Wauw. Only know you love her when you let her go. Yep. En van Maroon 5 en Wiz Khalifa en Payphone. And you let her go. Zo, het is tijd voor de request hier bij ZFM. Deze is aangevraagd door Marianne. Via de mail kollaard.hotmail.com. Dankjewel voor je mailtje en voor je aanvraag. En zeker omdat je zo'n toffe plaat hebt aangevraagd. We gaan hem voor je draaien, Marianne. Het is Your Love is a Lie, Simple Plan. Fall asleep by the telephone. It's 2 o'clock and I'm waiting up alone. Tell me where have you been? I found a no with another name. You blow a kiss but it just or try to make it right. And don't waste your breath because it's too late. It's too Mariana. Your love is a lie hier bij CFM Masters. Het was CFM Masters van woensdag 28 november 2012... waarin we erachter kwamen dat het Diebertje Blok toch wel mijn jeugdheldin... vroeger aan de LSD heeft gezeten. Uh, ze deed naar eigen zeggen alles wat God verboden had. Nou, ik eh, ben er nog steeds van aan het bijkomen. Maar... Ehm, de dokter, nou ja, daar gaan we het niet eens meer over <laughs> hebben. En ehm, de stelling van deze week, die staat uiteraard ook nog steeds. Die alcoholleeftijd die gaat omhoog naar 18. Oei, oei, oei, oei, oei. Ik ben hier 17, eh, dus voor mij is het... Uh, toch wel enigszins lastig. Vanaf 2013 gaat dat gebeuren. En eh, mijn vraag is eigenlijk, wat vind je daar nou van? Je kan de hele week reageren via collard.hotmail.com of hashtag ZFM Meld er dan wel even je leeftijd bij. Want ja, als je 16 bent, dan snap ik wel dat je er tegen bent. Gewoon even voor een eerlijk overzicht. Hashtag ZFM of mailen collard.hotmail.com. En eh, verder hadden we dan nog het feit dat iedere DJ heel erg goed schijnt te zijn in imitaties. En eh, dat een skill is die ik helemaal niet heb gehad. Ik deed mijn Calimero-imitatie en ik ben er fantastisch afgekraakt. Dus... Ehm, <laughs> het was de CFM Beachmasters van de 28 e Ik hoop je volgende week weer te spreken. Dan eh, zijn we er weer. Tussen uh, eh, 6 en 8. En hij blijft dus de hele week reageren op de stelling, jongens, het is zo belangrijk. Ehm, de alcoholleeftijd die gaat omhoog naar 18. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Maurice de Jonge, hand, uh, hashtag ZFM Zandvoort kan je op reageren. Of de hele week mailen naar collard.hotmail.com. En nog even terugkomend op die imitaties. Ik mag dan wel waanzinnig slecht Calimero kunnen imiteren. Maar ik heb wel waanzinnig goed geoefend op Brit.